Kees Groot met het NOS-journaal. De marines met het schip worden materieel en hulpgoederen vervoerd... die nodig zijn voor de wederopbouw van het eiland na de orkaan Irma. De Karel Doorman breekt daarvoor deelname aan een internationale oefening in de Oostzee af. Het kabinet stuurt ook 100 militairen van de genie naar Sint Maarten. Zij gaan noodvoorzieningen bouwen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam erkent dat het niet goed gaat op de afdeling van de gemeente die radicalisering onder moslimjongeren moet tegengaan. Hij schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat een extern team de afdeling gaat doorlichten. Een topambtenaar van de afdeling werd ontslagen wegens belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Volgens Van der Laan staat het incident niet op zichzelf. Morgen houdt de gemeenteraad van Amsterdam een spoeddebat over de problemen met het antiradicaliseringsprogramma. In de Franse stad Toulouse heeft een man op straat verschillende voorbijgangers en agenten verwond. Volgens Franse media riep hij Allahu Akbar toen hij lukraak mensen aanviel. Toen er politieagenten bijkwamen viel de man die ook aan. Uiteindelijk moesten twee mensen naar het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om een man van 42. Hij zou eerder dit jaar in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Cabinepersoneel van de KLM is opgeroepen om vrijdag te gaan staken. Vluchten van de KLM moeten, daarvoor, ehm, moeten daardoor met een uur vertraging vertrekken. De vakbond wil dat de maatschappij een bezuinigingsmaatregel terugdraait. De directie van de KLM noemt de actie onbegrijpelijk en onverstandig. Het weer, de wind neemt steeds verder af en vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het met een middagtemperatuur van 15 graden vrij koel.